Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam... is het lichaam van een slachtoffer onder het puin vandaan gehaald. Familie van hem wilde hem zelf onder het puin vandaan halen... maar hulpdiensten vonden dat te onveilig vanwege instortingsgevaar. De familie deed dat uit frustratie op eigen houtje toch... en kreeg uiteindelijk hulp van de politie. Verslaggever Jeroen de Jager vertelt dat het lichaam nu geborgen is politie is dat gaan faciliteren ook op een gegeven moment. In de zin van dat ze een lijkzak hebben gebracht. Ze hebben dat lichaam in die lijkzak gedaan. En zojuist eh, rond half vijf is die lijkzak door de familieleden opgehaald uit dat puin. En die wordt nu, terwijl ik aan het praten ben, in de lijkwagen gelegd. Het slachtoffer is een man van 43. Het is de bedoeling om hem een islamitische begrafenis te geven. En daarom wilde zijn familie hem ook vandaag nog ophalen... zodat het lichaam zo snel mogelijk begraven kan worden. Het Openbaar Ministerie wil dat drie mannen levenslang krijgen voor de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om de vermoedelijke schutter, zijn chauffeur en degene die ervan wordt verdacht de aanslag te hebben geregeld. Het is natuurlijk een moord geweest die de maatschappij ernstig ontwricht heeft. Niet alleen de familieleden natuurlijk, maar ook de samenleving. Omdat iedereen Peter R. de Vries kende. En ook zijn rol in het Marengo-proces namens als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. En daarom vinden wij dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is. Zes andere verdachten moeten van het OM 3 tot 21 jaar de cel in. Daar zitten bijvoorbeeld mensen bij die Peter R. de Vries gefilmd zouden hebben terwijl die bloedend op de grond lag. Justitie, justitie denkt dat zij wisten wat er ging gebeuren... en de beelden op social media hebben gezet om angst te zaaien. Novo Nordisk. Ja, die naam zegt je misschien niks. Maar dat bedrijf is het afgelopen jaar het waardevolste bedrijf van Europa geworden. Komt allemaal door de verkoop van bepaalde diabetes- en obesitasmedicijnen. En die worden ook veel gebruikt als afslankmiddel. Er kwam een run op door die middelen, doordat veel influencers het aanprezen. I have been taking Ozempic for two years. Okay, so I'm sure you guys have been seeing all over TikTok about berberine, aka Nature's Ozempic. I ordered some. Het bedrijf haalde door die populariteit zo'n 29 miljard euro aan omzet binnen. Door de grote vraag naar het medicijn kwamen mensen die het middel om medische redenen nodig hadden vaak in de problemen. En dan nog het weer. Later vanavond wordt het bewolkt en vannacht gaat het wat regenen. Morgen krijgen we een prima dagje. Het blijft droog en er is veel zon. Het wordt dan 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij normale avondspits in Noord-Holland en betekent vooral files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan 10 minuten. Wel een paar opvallende, onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A9 dan, Alkmaar richting Diemen. Voor knooppunt Holendrecht was het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook moet daar opnieuw geasfalteerd worden en dat gebeurt op dit moment. Ook de verbindingsweg richting Utrecht is dicht. Omrijden kan via de ring Amsterdam over de A4, de A10 en de A2. Hou wel rekening met een half uur oponthoud.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 maar is nog lang niet klaar met muziek maken. Onlangs bracht ze nog een album uit met diverse duetten. Maar wij grepen natuurlijk even terug naar die hele dikke vette hit... van uit de jaren 80, Dolly Parton en 9 to 5. Hartelijk welkom, dit is weer de Nashville Radio Show. Twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass. En daarover gesproken, dit zijn de bloggers Diamonds en Yesteryears. Je luistert naar Nashville. Ah, ah. guitar strumming Diamonds met Yesteryears hoorde je hier bij de National Radio Show. Nu gaan we verder met een leuk duet tussen Toby Keith en Willie Nelson en Beer for My Horses. En daarna tijd voor de eerste digitale brievenbus inzending. pappy told my pappy back in my day, son. A man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang 'em high in the street. For all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line smoke settles, we'll sing a victory tune And we'll all meet back at the local saloon We'll raise up our glasses against evil forces Singing whiskey for my men, beer for my horses We got too many gangsters doing dirty deeds too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. Send them all to their maker and he'll settle them down. You can bet he'll settle down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune And we'll all meet back at the local saloon And we'll raise up our glasses against evil forces saying, whiskey for my men, beer for my horses Whiskey Iedere week hebben wij een aantal digitale brievenbus-inzendingen... van artiesten die hun nieuwste singles naar ons hebben opgestuurd. Voor de eerste keer deze week gaan we naar Amerika... voor de nieuwste single van Lindsay Buchanan en die heet Hold You Down. Je luistert naar Nashville. But boy, you know sitting in the corner They wanna stroll on a city sidewalk I got a dress that'll show a little uh-uh But you ain't getting uh-uh if you don't come pick me up Show me off You might be tired, but I'm not And I don't know why you don't take me downtown Like you got anywhere better to be Talk it up and give me the go round round Like a good time tease I'm only counting on your cancellation When I should be we went around. I don't know why it don't take Charles, Hillary en Dave, oftewel Lady A, hoorde je met Downtown. We gaan nog even terug in tijd naar 1963 voor een nummer wat in de jaren 60 een heel groot volkssucces was. Het werd geschreven door de volkszangeres Hedy West en werd door Bobby Bear opgenomen in 1963. En dat hoor je nu 500 miles away from home. Lord, I'm fell on Mama's note when I read the thing she wrote. She said, we miss you, son, we love you. Come on home. Well, I didn't have to pass Paris. De volgende digitale brievenbus-inzending staat alweer klaar voor je. En die komt uit Australië. De nieuwste single van Rachel Lincoln en die heet Out of the Blue. En daarna Americana van Crazy Caps en de Jukebox. All these years later, please know I don't hate you. For what you did, yeah, we were just kids. Bitch wanted us to meet, though it happens a couple times, so... Thanks for saying sorry after all of these years naar Nashville. Mm, mm, mm, was dat met Jukebox. Het volgende nummer had zomaar een spiegelplaat kunnen zijn. Waren het niet dat het origineel in het Engels wordt gezongen. En de coverversie die ik voor je klaar heb staan in het Nederlands. Crosby, Still, Nash en Young scoorden er in de jaren 70 een hele dikke hit mee. Maar Albert West maakte er een Nederlandse versie op. Van de heren Crosby, Still, Nash Young heet Teach Your Children. En Albert West heeft het over Neem me mee. Jij, jij wilt mij de weg dat was de vraag die jij me stelde. Maar ach, toen ik jou zag, toen wou ik graag een heel stuk verder. Ik ga met je mee, als er wij misschien vertalen. reis voor twee. Ik weet dat wij het zullen halen. Welke weg je ook wilt gaan, ik zal altijd naast je staan. Want met jou doe ik het aan. Ons hele leven een stap terug. De weg is steil en onbegaanbaar. Maar af en toe, wind in de reus. Ik voel me vrij en onvermoeibaar. Ik ga met je mee als een erbij misschien verdwalen. Het is een reis voor twee. Ik weet dat wij het zullen halen. Welke weg je ook wilt gaan, ik zal altijd naast je staan. Want met jou durf ik het aan. beste bluegrass. would you turn him away? Then God would reward you on that great judgment day. like a tramp on the street. A tramp on the street. Betty Jean Robinson en The Nashville Grass en Tramp on the Street. We gaan verder met muziek uit 2015. Een hele bijzondere samenwerking tussen Kenny Rogers en Buckwheat Deco. Dit is Don't Leave Me in the Nighttime. toch niet anders dan vrolijk worden van dit nummer. Ga 2015 namen ze het op. Kenny Rogers en Buckwheat Deco en Don't Leave Me in the Nighttime. Ook deze week hebben we weer een Spotlight album. En dat album kwam vorig jaar uit. Het heet Time Traveler en is het 17e studioalbum alweer van Garth Brooks. Garth produceerde het album zelf en het is een album uit de Limited Series Collection. Het eerste nummer dat je zo hoort werd aan Garth aangeboden door Ronnie Dunn en heet Rodeo Man. En daarna hoor je The Ship and the Bottle. Een duet met niemand minder dan Kelly Clarkson. Dit Nashville Spotlight album. I broke down and banged up, been laid up a couple weeks. Had my share of bad luck, hard falls and drawn deep. I'll be back in no time, ladies. I gotta make for it worth. One buckle shy of Vegas, a pawn shop pocking these spurs. Pull up them boots. Tie me on tight Bet it all on one good ride Get me off this thing alive Give me eight, Lord, that's the plan Since the day and the life of a rodeo man truck stop shoppers Been rode hard and put up with if more uphill hours to that I ain't dead yet. up them boots, ease me down in that shoe. Tie me on tight, bet it on one good ride. Get me off this thing alive. Oh Give me Lord, that's the plan. Since the day and the night life of a rodeo man. Woo! eerste nummers van ons Spotlight-album Time Traveler van Card Brooks. En in het tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu is het tijd geworden voor muziek uit Nederland. Dit is Katje Kruijten en Live a Little More.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 Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary's life. There's a flat in Greenwich Village that I took because the subway wasn't far. players upstairs and below me. There's a jumping all night bar. And a frost a bitter cake, I have to share the place with bugs and big old mice. Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary's life. sweetheart in personnel said I should give her written notice like the rest. So I wrote goodbye with my brightest lipstick right across her big expensive desk. You'd better call the Times and tell them what you wanted ad right back in classified. Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary's life. Greyhound at the station and a mom at home with open arms for me. Garden City's looking better every minute now since I have learned to see. And the boy next door don't know it, but come June he's gonna gain himself a wife. We gingen naar 1969 voor Billy Joe Spears en Mr. Walker It's All Over. We hebben dit uur ook nog één digitale brievenbus in zending voor je klaarstaan. En die komt uit Australië. Het is de nieuwe single van Sandy Facey. En die heet My Kind of Good Life. G'day from Melbourne, Australia. This is Sandy Facey. And you're listening to the Nashville Radio Show. In the country on a long dirt road Past the county line with no zip code Stars light the sky with a neon glow Friday night just getting started Tear it up in the back 40 Drinks going down, it's a hell of a party my JBLs, boots scooting down that old dirt trail, little bit Dat was de nieuwste single van Sandy Facey en die heet My Kinda Good Life. Nieuwste single hier bij de National Radio Show. Even nieuw, na oud, alhoewel 2003. Het klinkt nog niet zo ver geleden, maar het is het wel. Ellen Jackson en Jimmy Buffett en It's 5 O'Clock Somewhere. over by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something. I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only half past twelve, but I don't care. It's five o'clock somewhere. gonna take all afternoon and half the night. Tomorrow morning, I know there'll be hell to pay. Hey, but that's alright. I ain't had a day off now in over a year. My Jamaican vacation's gonna start right here.